Dik Hark met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er de afgelopen twee komen. Daarmee komt het aantal besmettingen op ruim 1700. Zo heeft het Nationaal Gezondheidscentrum bekendgemaakt. De bron van de besmetting is nog steeds niet duidelijk. Aanvankelijk werd gedacht dat de bacterie zich had verspreid via Spaanse komkommers, maar dat wordt nu betwijfeld. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid raadt mensen in het noorden van het land nog steeds af om rauwe groenten als komkommers, sla en tomaten te eten. In Nederland zien de autoriteiten geen aanleiding tot zo'n advies. Bij onderzoek van Nederlandse komkommers is geen enkel spoor van de EHEC-bacterie gevonden. Bij zijn eerste voorgeleiding voor het Joegoslavië-tribunaal heeft oud-generaal Mladic geweigerd te antwoorden op de vraag of hij schuldig of onschuldig is. De Bosnisch-Servische oud-generaal wordt beschuldigd van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij hoorde de samenvatting van de aanklachten aandachtig aan en schudde geregeld zijn hoofd. De zaak tegen Radko Mladic gaat verder op 4 juli. In Athene hebben demonstranten het Griekse ministerie van Financiën bezet. Ze blokkeren de ingang en hebben aan het dak een groot spandoek gehangen... waarin ze oproepen tot een algemene staking. Demonstranten willen de bezetting de hele dag volhouden. Ze protesteren tegen de nieuwe bezuinigingsronde van de Griekse overheid. Die moet een besparing van 6,4 miljard euro opleveren. De EU, het IMF en de Europese Centrale Bank moeten vandaag besluiten of de maatregelen voldoende zijn. Daarvan hangt af of Griekenland opnieuw een uitkering uit het Europese steunfonds krijgt. Opnieuw heeft een gemeente een vergunning voor een motorevenement ingetrokken. De Harley-dag, die zondag in Winschoten zou worden gehouden, mag niet doorgaan. De gemeente Amt, waar Winschoten onder valt, is bang voor een confrontatie tussen rivaliserende motorclubs. De leden zouden elkaar zondag willen treffen. Eerder al mochten om dezelfde reden de motordagen in Arnhem en Alphen aan de Rijn niet doorgaan. Het weer nog zonnig, 18 graden in het noorden kustgebied en maximaal 27 graden in het zuidoosten. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 naar Amsterdam, 2 kilometer bij Zoeterwoude. Op de A12 Den Haag naar Utrecht bij Voorburg 2. A13 richting Rotterdam, daar staat 4 kilometer tussen Delft-Zuid en Knopend Kleinpolderplein.